Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele honderden mensen samengekomen... voor de nationale viering van Hanukkah. Tijdens dat Joodse feest wordt iedere dag een kaarsje aangestoken van de negenarmige kandelaar, de Hanukkah. Het wordt ook wel het feest van het licht genoemd. Ook niet-religieuze Joden vieren het vaak. Bij de viering op de Dam waren er toespraken van onder andere directeur Schrijver van het Joods Cultureel Kwartier en BBB-voorvrouw van de Plas. Beide spraken over de moeilijke tijden voor Joden, onder meer vanwege de oorlog in Gaza. Een jongen van 12 is vanmiddag doodgevonden in een huis in de stad Groningen. Volgens de politie is de jongen onder verdachte omstandigheden overleden. Er is een man van 45 aangehouden. Maar wat zijn relatie is tot het slachtoffer is niet bekend. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. In Gaza is voor de vijfde keer in zes dagen tijd een baby overleden door onderkoeling, schrijft nieuwszender Al Jazeera. De jongen van 20 dagen oud werd samen met zijn tweelingbroertje een maand te vroeg geboren. Vanwege plaatsgebrek lagen ze maar een dag op de kraamafdeling van het ziekenhuis, dat net als andere gezondheidscentra in Gaza maar gedeeltelijk functioneert. De VN waarschuwde eerder al dat mensen die op geïmproviseerde verblijfplaatsen in Gaza wonen, de winter mogelijk niet zullen overleven. Er is een groot tekort aan dekens en warme kleding. Mensen die aan vuurwerk willen ontsnappen boeken steeds vaker een plekje op een vuurwerkvrij vakantiepark. Vaak zoeken ze een rustige plek voor hun huisdier dat bang wordt van vuurwerk. Maar er zijn ook veel mensen die zelf rust zoeken en geen knallen willen horen. Vakantiehuizen in vuurwerkvrije vakantieparken zijn vaak ver van tevoren volgeboekt. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Op de meeste plaatsen droog. Het gaat wat harder waaien uit het zuidwesten. Minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen bewolkt, maar in het noordwesten soms wat zon.